gestart. Kees Groot met het NOS-journaal. Theater Het Speelhuis in Helmond is door brand verwoest, waardoor het vuur dat nu onder controle is vanavond even na 6 uur ontstond, is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd, net als de naastgelegen bibliotheek. Voor zover bekend hebben de woningen en de bibliotheek alleen rook- en waterschade. Bewoners van de Helmondse binnenstad moesten ramen en deuren dicht houden in verband met de rook. Theater Het Speelhuis is een rijksmonument van architect Piet Blom. Vanavond zou er een optreden zijn van de a cappella zanggroep Montezuma's Revenge. De 45 actievoerende Somalische asielzoekers in Ter Apel breken hun tentenkamp vanavond nog op. Ze aanvaarden alsnog het aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Ze bivakeren sinds tweede kerstdag bij het, bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vanavond nog gaan ze naar het centrum om daar te overnachten. De 45 Somaliërs zouden uitgezet, maar ze zeggen dat het in hun land niet veilig is. Ze eisten aanvankelijk dat alle Somalische asielzoekers in Nederland een nieuw verzoek zouden mogen doen, maar daar zien ze nu dus van af. De Verenigde Staten en Duitsland hebben woedend gereageerd op de inval van de Egyptische politie bij 17 mensenrechtenorganisaties in Cairo. Agenten namen onder meer computers en documenten in beslag. Er zouden geen mensen zijn aangehouden. Een van de doorzochte instellingen is de Duitse Konrad Adenauer Stichting. Duitsland heeft vanwege de inval de Egyptische ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de Egyptische autoriteiten de medewerkers van de organisaties met rust laten. Egyptische activisten zeggen dat de onderdrukking nog net zo erg is als toen, toen Mubarak nog aan de macht was. Het weer onstuimig met hagel, onweer en vooral aan de kust stevige wind. Morgen nemen de buien in de loop van de dag af en kan zelfs even de zon doorbreken. Het wordt een graad of 7. De jaarwisseling is met 10 graden zacht.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 Kees met het NOS-journaal. Theater Het Speelhuis in Helmond is door brand verwoest. Waardoor het vuur vanavond even na 6 uur ontstond is nog onduidelijk. Inmiddels is de brand onder controle. Er vielen geen